neus van de gemeente. Alle rommelen dezelfde tuur. Roet van kleur, en het is ook nog mijne. Kom nu gauw dieren, maar heel goed ben ik daar weggegaan. Met een zak patat ben te versieren, dat heeft hier een gekke naam. Doe niet een tu, tu, tu, tuut, doe niet een tu, tuut, tuut, tuut, tuut, doe niet een tuut, tuut, tuut, tuut, een tuutje vrienden. zal ik nu even jou vertellen. Les kocht ik me een cabrio.